10 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Wintersporters die terugkeren uit Oostenrijk... moeten ook vandaag rekening houden met lange files. Er wordt opnieuw veel sneeuw verwacht in het zuiden van Duitsland en Oostenrijk. Veel bergpassen zijn dicht en het lawinegevaar blijft groot. Gisteren stonden er door het winterweer lange files... en hadden terugkerende vakantiegangers veel vertraging. Ook het vliegverkeer werd gehinderd door de sneeuw. De AWB adviseerde mensen die nog niet waren vertrokken... hun reis uit te stellen. Het mysterie van de onverklaarde geluidsaanvallen op de Amerikaanse ambassade in Cuba lijkt opgelost. Twee wetenschappers concluderen na onderzoek van een geluidsopname dat er geen sprake was van een audiowapen, maar van balsende krekels. Tussen eind 2016 en eind 2017 kampte diplomaat op de ambassade met onverklaarbare gezondheidsproblemen, zoals gehoorverlies, hoofdpijn en misselijkheid. Volgens de Verenigde Staten was Cuba de aanstichter. Die zou aanvallen uitvoeren met onhoorbare geluidsgolven. Maar volgens de onderzoekers is dat dus vrijwel zeker niet het geval geweest. Het gaat volgens hen om een krekelsoort die leeft in het Caribisch gebied. De eerste aflevering van het 19e seizoen van Wie is de Mol... heeft gisteravond bijna 3 miljoen kijkers getrokken. Dat is de beste seizoenstart die het programma ooit had. Het record stond tot gisteravond op naam van de seizoensopener in 2017... toen bijna 2,9 miljoen mensen keken. Wie is de Mol wordt dit seizoen voor het eerst gepresenteerd door Rick van der Westerlaken. Vier jaar geleden was hij nog deelnemer en ontmaskerde hij Margriet van der Linden als Mol. En daarmee won hij het programma. Het weer bewolkt en grijs, plaatselijk ook even zon. Kan ook wat lichte motregen vallen, het wordt ongeveer 7 graden.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 En volgens een hele goede traditie zijn dan alle presentatoren van het jazzteam aanwezig. En dat is ook vandaag weer gelukt. Maar we zitten dringend verlegen om eh, uitbreiding van het jazzteam. En daar gaan we deze uitzending zeker nader op in. Hartelijk welkom aan Jeroen van Sluisdam en Peter loopt ook net binnen, dus eh, we gaan er met z'n drieën tegenaan. We hebben mooie muziek uitgezocht en dat belooft veel. Dus ik zou zeggen, geniet van. Wij genieten er in ieder geval zeker van. En we begonnen met de klanken van Lou Donaldson. En ja, een nummertje van Horace Silver, Sweet Juice. Nou, ik weet niet wat jullie in de kerstperiode gedronken hebben... maar Sweet Juice valt zeker wel geweest zijn. En eh, Art Blakey zit trouwens op de drums op dit nummer. Dus dat is mooie muziek om mee te starten. En dan heb ik meteen nog een ander nummertje klaarstaan waar ik een fan van ben. En dat is een, een, een, groepje mensen die maken muziek in de stijl van Manhattan Transfer. Alleen het verschil is dat zij er eerder waren. En zij heten, eens even kijken, Lambert Hendricks en Ross. Annie Ross heet de zangeres. Het is een mooi nummertje, heel bekend nummer. Moaning. Every morning find me moaning. Yeah. Lord. Cause of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Cares and woes have got me moaning. Yes, Lord. Every evening find me moaning. Yes, Lord. I'm alone and crying the blues. Yes, Lord. I'm so tired of paying these dues. Yes, Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Lord, I spent plenty of days and nights alone with my grief, alone with my grief. Lord, I pray, really, truly pray, somebody will come and make me believe. Every morning find me moaning. Yes, Lord. Cause of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Cares and woes have got me moaning. Yes, Lord. evening, find me moaning. Yes, Lord. I'm alone and crying the blues. Yes, Lord. I'm so tired of paying these dues. Yes, Lord. Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Lord, I try, really and truly try to find some relief, find some relief. was welkom aan mijn eh, presentatoren op deze fraaie zondagochtend. Eh, ik weet niet of zij nog goede voornemens hebben, dus ik ben benieuwd wat ze te melden hebben. Jeroen. Eh, ja, natuurlijk hebben we voornemens. Dat is vooral veel plezier hebben, ehm, gezond eten, gezond leven en veel lekkere muziek luisteren en draaien. En Peter, hoe staat het bij jou? ik, <laughs> ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. En ik ga ik heb mij voorgenomen om ten aanzien van dit jazzprogramma... het komende jaar nog meer aandacht te besteden aan eh, jazzmuziek... vertolkt door Nederlandse muzikanten. Nederlandse muzikanten, nou. Zo is het. En eh, als goed voorbeeld heb ik vandaag daarvoor helemaal niets meegenomen. Ja, nauwelijks. Maar... Eh, er is nog genoeg ruimte in de loop van het jaar. Oké, okay, nou, we zijn benieuwd wat dat gaat opleveren. Dus maar misschien heeft eh, Jeroen heeft wel iets meegenomen. Jeroen, wat zou jij er nu in willen gooien? Ja, ik ben eh, door de uitzendingen van afgelopen jaar gegaan. En eh, eigenlijk mijn, ja, de beste nummers die ik tegenkwam, heb ik meegenomen. En de eerste die ik daarvan wil draaien is Dave Douglas. Ik heb dit jaar veel nieuwe artiesten gevonden. En daarvan is hij er één van. Hij is een Amerikaanse trompetist heeft eh, met vele anderen samengewerkt, waaronder Horace Silver. En hij heeft bijvoorbeeld met John Zorn meegespeeld eh, in zijn groep Masada. Inmiddels ehm, is hij zijn eigen platenlabel begonnen, Greenleaf Music. En daar maakt hij natuurlijk zijn eigen muziek op. En hij is bijvoorbeeld ook de directeur geworden en oprichter van een festival in New York, de Festival of New Trumpet Music. En het nummer wat ik wil gaan draaien, dat heet eh, Just Say This. Dave Douglas. Dave Douglas met Just Say This. Volgende nummer is, uh, is aan Peter. Ja, en Peter gaat iets draaien van eh, meneer Art Pepper. Geboren 25, overleden 82. Een Amerikaanse jazz, alt-saxofonist en klarinetist. Die zijn eh, roots heeft gevonden in orkesten... waar hij samen met Benny Carter en Stan Kenton speelde... En in de jaren 50 werd hij een van de toonaangevende muzikanten van de West Coast Jazz. Samen met Chad Baker, Jerry Mulligan en Shelly Shelley Mann. Maar wat schrijven de kenners over hem? Hij paste niet in één categorie. Hij hoorde niet tot de L.A. Cool, de blanke bob, de jaren 50 of de jaren 80. Hij was een bezield muzikus met een altsax en een ritmesectie die hem nooit helemaal bevredigde. We gaan het horen in een eh, opname uit 57, Art Pepper en The Rhythm Section. Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. You'd be so nice to come home die man die gebruikte nogal uh, heroïne en die heeft regelmatig in de gevangenis gezeten. En ik was het programma begonnen met eh, een nummer van eh, Lambert, Hendricks en Ross. En die Annie Ross was ook een dame, een wilde dame... die in de tijd dat ze bij dit trio speelde en zong... ook eigenlijk behoorlijk van slag raakte... en behoorlijk van het witte spul ging genieten. Dat was zo erg dat ze op een gegeven moment ook toch uitgegooid is uit die band... En toen hebben ze een andere zangeres erbij betrokken. En die heette Beven. En eh, van Lambert, Hendricks en Beven doe ik daar ook een nummertje. Van een eh, cd'tje, LP moet ik zeggen. At Newport 1963. One Clock Jump. One O'Clock Jump. Thank you very much, ladies and gentlemen. Here's one that really needs no introduction. So we ain't gonna give it none. o'clock. A party may start slumping, you know. To keep a party hard, to be smarty, let your feet get to bumping. Turn the music on and rattle the walls a little when the neighbors start complaining and remaining. You know the joint you jumping. Rhythm, people like a lot of rhythm. You know when they pat their feet, rhythm gets them alive and they're ready to groove and take it with them. That's a fact. So when you hear the collie start falling, I mean as long as music is singing and grooving, you're moving. I tell you all, I wanna have a ball. gonna raise the roof. Yeah. When the clock is over, every time we'll be jumping through the night till the broad daylight. Crash the gate with some friends. Hope the party never ends. What a party! Oh, what a party! Oh, what a party! What a party! I thought I'd creep in and take a peep in, but when I settled down and really saw the scene, and I knew I ought to leave it. Yeah, I'm here to stay. I had a ball and baby, then I ought to go for swinging. What a party, oh, what a party. I never saw so many people really jumping, especially after one o'clock. I mean, they had them jumping up and down the whole block. What a ball, they really tell you all when you feel the slump. Play the one o'clock jump. Don't be so busy, I get dizzy. Hear me shooting bases, booting all this. Falling got me calling. Went above the jumping started shortly after one o'clock. People heard and came a running, everybody on the block. When they came, the door was open, never could have heard them knock. Get Ja, Lambrix, Hendrix en Beaven deze keer. Eh, dat was uit de oude doos, maar we moeten ook wel eens wat uit de een nieuwere muziek laten horen. En toen liep ik tegen een cd'tje aan wat eh, gespeeld werd door uh, Baylor. De man en vrouw Baylor. De Baylor Project. En die cd was ook genomineerd voor een Grammy in 2018. Heeft hem niet gekregen, maar de muziek is eigenlijk wel de moeite waard. Ik ga eens kijken of ik hem toch gevonden heb hier in mijn rijtje. Even zoeken waar die staat. Nou, dat is wel heel triest. Ik zie hem niet zo gauw, dus... Moet ik toch iets anders kiezen. Dan kies ik voor eh, eh, Thomas Kwasthof, een eh, Duitse zanger. En ja, eigenlijk iemand die vooral bekend is uit de opera en de operette. Die, die heeft zich ook op de jazz gestort. En dat is een mooie baritonstem met een mooi nummer. Can We Be Friends? I found the girl of my dreams. Now it seems this is how the story ends. She's gonna turn me down and say, Can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. She's gonna turn me down and say, Can't we be friends? through with love, through with them. They play their game without shame, and who's to blame? I thought I found a girl I could trust. What a bust! This is how the story ends. She's gonna turn me down and say, Can't we be friends? should I cry to sigh and wonder why? I should have seen the signal to stop. What a flop! This is how the story ends. She's gonna turn me down and say, Can't we be friends? Hey, can we be friends? we be friends? Can't we be, can't we be, can't we be friends? Ja, over die Thomas Questhoff moet ik toch nog wel iets vertellen. Uh, ja, die, die, daar was, is iets bijzonders mee. Eh, ten einde haar ochtendmisselijkheid eh, bestrijden... slikte zijn moeder thaliodemide tijdens de zwangerschap... met als gevolg dat Kwastels lengte op 1,20 meter bleef steken. Dat is natuurlijk, eh, en dat zijn handen iets voorbij zijn schouders begonnen. Dus het was een bijzonder vormgegeven lichaam. En toen hij zich wilde aanmelden bij het conservatorium... leverde dat wel de nodige problemen op. Pianospelen ging niet zo goed. Dus hij heeft zich vervolgens op zang toegelegd. Nou, jullie hebben de resultaten gehoord. Dit is een stem die er mag zijn. Een goede bariton, Thomas Kwasthoff. Ik denk dat hij ongeveer drie uh, jazz-cd's gemaakt heeft... naast alle klassieke nummers. Die, en zijn, eh, de, het label waar hij op uitbrengt is ook wel grappig. Dat is de Duitse grammofoon Dat is meestal bekend van de klassieke muziek natuurlijk. Maar goed, ik begreep dat Peter ook een muziekje klaargezet had... dus ik ben benieuwd wat Peter eh, graag wil laten horen aan ons. Ja, dat is onze klassicus Ben Webster... Die heeft eh, een hele tijd van zijn leven gewoond in Kopenhagen. Daar heeft hij nou ook in 1965 iets opgenomen. Meerdere dingen opgenomen met een nagenoeg volledige Deense eh, muzikantengroep. En wij gaan luisteren naar een, eh, een septet waarin hij soleert samen met een andere tenorsaxofonist. En je hoort onmiddellijk wanneer Ben aan de beurt is door zijn eh, eh, beroemde lekkende mondstuk... want hij laat altijd veel lucht ontsnappen in zijn solo's. En dat stuk heet Brother John's Blues. was, eh, wie was dat ook weer, Peter? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> Begon ze namelijk nou met Dexter? Ik dacht het wel. Inmiddels eh, heb ik dat nummertje gevonden... waar ik eigenlijk net wilde aankondigen... van eh, Jane en Marcus Baylor. een Grammy genomineerd. En die Marcus Baylor die kennen we natuurlijk wel... als drummer van de Yellow Jackets. Eh, dit cd'tje heeft niet die Grammy gekregen. Maar het is wel een mooie cd geworden. Ik dacht dat dit eh, in, uit 2017 was. Het heet The eh, Tell Me A Story. En het, komt, het wordt gespeeld door Gene, de zangeres. En Marcus Baylor. The Baylor Project. Mooi nummertje. me now and then because you are my friend. Every single day is a memory found, so won't you take my hand? before you went away. Even though I knew you would always return, still my heart was afraid. cd geworden. Helaas geen Grammy gekregen, maar wel genomineerd geweest. Eh. Jeroen, wat had jij voor ons klaargezet? Eh, ja, ik heb Wolfgang Hafner meegenomen. Dat is een Duitse drummer en componist. Hij heeft met ontzettend veel artiesten al samengespeeld. Hij kan al op eh, zo'n 400 albums gehoord worden. En hij heeft ook muziek onder eigen label gemaakt. En ik heb een album meegenomen dat heet Kind of Spain. Het komt uit 2017. En ehm, het is een eh, warm en zwoel jazzalbum. Het grappige is dat vooral eh, zeg maar dat dit, eh, dit album gemaakt wordt door Duitse en Zweedse muzikanten. Die zeg maar de Spaanse muziek en de Spaanse cultuur hier ja, ten, als thema hebben genomen. Gaat u luisteren naar het nummer ehm, dat heet El Vito van Wolfgang Hefner. Spaanse klanken met Wolfgang Hefner. Ja, en op deze gitaar sluit natuurlijk heel mooi aan... de Nederlandse gitarist Wim Overgouw. Hij is ooit begonnen in een, ehm, in een strijkorkest als violist... is daarna overgestapt op de gitaar... Het trad onder andere samen met Nick Vollebrecht op... in clubs voor Amerikaanse militairen. Later ging hij optreden met Wessel Likken... en leidde ook zijn eigen groepen. Hij werd ook bekend als lid van het eh, Pim Jacobs trio... en als begeleider van Rita Reis... Maar hij maakte ook opnames met eh, buitenlandse artiesten... zoals Lee Konitz, Cannibal Adderley, Sam Jones en Jim Rainey. En voor zijn eerste soloalbum Don't Disturb... ontving Wim Overgouw in 1971 een Edison. Later werd hij ook docent aan het Hilversumse Conservatorium... waar hij onder andere Jesse van Roeler... Martijn van Itterson en Maarten van de Grinde tot zijn studenten mocht rekenen. Ik heb een eh, nummer meegenomen dat heet ehm, Manja de Carnival van Wim Overgouw. eerste uur ZFM Jazz afsluiten, luisteraars... met een eh, opname van een sessie waar alleen de grote jongens aan deelnamen.